in een voorstad van Minneapolis in de staat Minnesota. Wright verzette zich bij een verkeerscontrole. Potter greep naar eigen zeggen naar haar stroomstootwapen... maar ze schoot vervolgens met haar vuurwapen. De fatale arrestatie werd door de bodycam van Potter vastgelegd. De rechter moet nog bepalen hoe hoog de straf is die de agent krijgt. Ze kan maximaal en een half jaar cel krijgen. Een groep vissers uit Frankrijk heeft verhinderd dat een Nederlandse vissersboot kon aanleggen in de haven van Boulogne-sur-Mer aan het kanaal. Ook Nederlandse trucks waarop de vis zou worden overgeladen werden tegengehouden. De Franse vissers zijn kwaad over de brexit-regels en de Nederlandse vismethodes. Door de brexit hebben ze minder ruimte om te vissen... en ze beschuldigen de Nederlanders ervan dat die hun deel van de zee leegroven. Een Turkse Instagram-ster is veroordeeld vanwege een foto met seksspeeltjes die ze vorig jaar had gemaakt in Amsterdam. Ze kreeg een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Merve Taskin heeft in Turkije ruim een half miljoen volgers. Vorig jaar was ze in Amsterdam waar ze het seksmuseum bezocht. En daarvan plaatste ze foto's op Instagram. In Turkije werd ze later opgepakt voor het aanprijzen van onzedelijk materiaal. Taskin hoeft haar celstraf niet uit te zitten als ze de komende vijf jaar geen strafbare feiten pleegt. PSV gaat de winterstop in als koploper in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-0 van Go Ahead Eagles... waarmee de club nu weer 1 punt meer heeft dan Ajax en 4 meer dan Feyenoord. Onderin speelden Sparta en RKC gelijk. In Rotterdam werd het 1-1. Het weer. Vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen.